106.9, straks meer. Robert Baltus met het NOS Journaal. Australische racistische groeperingen roepen aanhangers op naar de optredens van Geert Wilders in Australië te gaan. Volgens de krant Sydney Morning Herald is er ook een groep die zijn volgelingen oproept te reageren op ieder dreigement of teken van geweld van moslims die bij de optredens van Wilders verschijnen. In een opgenomen boodschap op de website van de groep wordt opgeroepen zichzelf te verdedigen, zo schrijft de krant. Islamitische organisaties roepen op tot een boycott van het bezoek van Wilders. Ze hopen dat de overheid actie onderneemt tegen racistische groeperingen. Wilders gaat half februari naar Australië. Reddingswerkers zijn een nieuwe zoektocht begonnen naar mogelijk overlevenden van de explosie in het hoofdkwartier van de staatsoliemaatschappij Pemex in Mexico-stad. Speurhonden hebben indicaties gegeven dat er nog mensen onder het puin liggen. Dat zouden dus tien vermisten kunnen zijn. Voor het geval er inderdaad nog levenden onder het puin liggen... is begonnen met het pompen van zuurstof in de resten van het bijgebouw van de wolkenkrabber van Pemex. Bij de explosie donderdag kwamen 33 mensen om het leven en raakten meer dan 100 gewond. Zorginstelling Amsta is bereid te praten met Abfacabo FNV over betere zorg de hoge werkdruk en de besteding van overheidsgeld. Abfacabo FNV heeft dat te horen gekregen van de directeur van Amsta... na een urenlange bezetting van het sarfati in Amsterdam. Medewerkers van het sarfati hielden het verpleeghuis zeven uur bezet. Ze wilden onder meer uitleg over de besteding van 3,5 miljoen euro... die de directie van Amsta elk jaar verkrijgt van de overheid. Het weer wisselend bewolkt, maar het blijft grotendeels droog bij minima rond het vriespunt.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 Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A2 tussen Utrecht en Den Bosch... en op de A12 tussen Utrecht en Vedendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 Let me be the one you come running to. van ZFM. Via de kabel op 104.5.